Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederlanders hebben naar eigen zeggen vorig jaar 2,5 miljard euro schade geleden door criminaliteit. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Van alle delicten kwam fraude bij online aankopen het vaakst voor. Toch viel die schade daar relatief gezien nog mee. Die was vaak minder dan 50 euro. De schade door vernielingen van auto's en fietsendiefstal was veel hoger. Dat kostte mensen vaak honderden euro's. Op verschillende plekken in Rusland zijn vandaag meer dan 1300 demonstranten opgepakt. Dat meldt een Russische mensenrechtenorganisatie. Ze protesteerden tegen het besluit van president Poetin... om 300.000 reservisten te mobiliseren voor de strijd in Oekraïne. Volgens de organisatie waren er in tientallen steden demonstraties. Ook op sociale mediakanalen wordt melding gemaakt van protesten. President Poetin kiest er met zijn speech voor om de oorlog met Oekraïne verder te laten escaleren. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gezegd in New York. Hij is daar voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hoekstra noemt de oorlog volstrekt ongerechtvaardigd. Met de aangekondigde referenda en een gedeeltelijke mobilisatie... wordt de situatie in Oekraïne alleen maar erger, verwacht de minister. De Amerikaanse Fed, het stelsel van centrale banken, komt opnieuw met een forse renteverhoging. De rente gaat met driekwart procentpunt omhoog. Het is al de vijfde verhoging dit jaar in de VS. De Fed wil met de rentestappen de hoge inflatie aanpakken. Ook in Amerika zijn de prijzen de afgelopen tijd enorm gestegen. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente onlangs ook met driekwart procentpunt. Dat was de hoogste renteverhoging ooit sinds de komst van de euro. Het weer, er zijn opklaringen. Het blijft vannacht droog. Op verschillende plekken wordt het mistig. Het koelt landinwaarts flink af naar 1 tot 5 graden. Aan de kust ligt de temperatuur iets hoger.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 Mon amour oui c'est promis oui c'était la dernière fois Et je te promets que je t'ai tout dit plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. belong to me. Cause that new Bad Bunny made a bad girl. Let me give me that reggaeton, give me party, party. Won't put my life on pause cause the paparazzi. Come here, kiss it fresh, baby, touch my body. Oh, boy, if you post your shit on your story, gotta watch my back. I'm not just anybody. Mon amour, mon amour. Tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. Mon amour. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.